voor spoedige start. Levi van Eck met het Maarten heeft ingestemd met het installeren van een zogenoemde integriteitskamer. De oprichting daarvan is de laatste voorwaarde die Nederland heeft gesteld aan het verstrekken van 550 miljoen euro hulpgeld voor wederopbouw na de verwoestende orkaan Irma. De integriteitskamer moet controleren dat het geld goed wordt besteed. Het hulpgeld wordt niet rechtstreeks aan Sint Maarten overgemaakt, maar via de Wereldbank. Een aantal Europese techbedrijven wil dat de EU optreedt tegen grote bedrijven uit de VS, zoals Apple en Amazon. Volgens de muziekstreamingsdiensten Deezer en Spotify en een aantal gameontwikkelaars maken de Amerikanen misbruik van hun positie. Zo zou Apple in zijn App Store de eigen apps aantrekkelijker maken dan die van Europese concurrenten. Bovendien geven Apple en Amazon andere techbedrijven geen toegang tot de data van hun gebruikers. De Europese bedrijven hebben in een brief voorzitter Juncker van de Europese Commissie gevraagd te zorgen voor een eerlijker speelveld. De Britse regering moet voor de definitieve overeenkomst met de Europese Unie over de brexit goedkeuring vragen aan het parlement. De Britse parlementsleden stemden de afgelopen avond in met een aanpassing daartoe van de brexitwet. Dat betekende een nederlaag voor premier May. Een aantal mensen uit haar conservatieve partij stemden mee met de oppositie. De voorstemmers zijn vooral tegenstanders van de brexit... die in maart 2019 geregeld moet zijn. Vannacht zijn er veel vallende sterren te zien. Bij een heldere lucht komen honderden meteoren van de ge Geminidenzwerm voorbij. Op sociale media laten mensen weten dat ze tot nu toe in het noorden en het midden van het land goed te zien waren. Op het hoogtepunt zijn er ongeveer 130 vallende sterren per uur te zien. Het weer, de temperatuur blijft vannacht net boven het vriespunt. Het is wisselvallig, tot in de ochtend kans op winterse buien. Vanmiddag ook wat zon, en dan is het ongeveer 5 graden.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 plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to the room. In the moonlight, I watch her sway. wenst jullie allemaal fijne dagen.